Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In heel Nederland gaat op dit moment de avondklok in... die het kabinet heeft ingesteld om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Wie zonder geldige reden op straat is, kan een boete van 95 euro krijgen. De avondklok geldt elke dag van 9 uur s avonds tot half 5 s ochtends. In ieder geval tot 10 februari. De maatregel wordt gehandhaafd door de politie. Vanaf maandag gaan ook BOA's toezien op de naleving en boetes uitdelen. Verschillende partijen hebben vandaag de campagnes afgetrapt voor de Tweede Kamerverkiezingen. CDA-leider Hoekstra viel daarbij de VVD van premier Rutte aan... die veel beloftes zou hebben gebroken en te weinig visie zou, zou hebben. PvdA-leider Ploemen haalde ook uit naar de VVD, maar ook naar het CDA... dat het minimumloon niet wil verhogen. Ploemen zegt dat ze alleen in een kabinet zal stappen als het minimumloon stijgt. En GroenLinks-leider Klaver zei dat niet alleen de coronacrisis... maar ook de klimaatcrisis aandacht verdient. Naast het Outbreak Management Team moet er volgens hem een Climate Management Team komen. De politie heeft gisteren in Wateringen een kapsalon ontdekt... die in strijd met de coronaregels open was. Agenten waren de zaak op het spoor gekomen... dankzij een Instagram-bericht van Femke Louise... waarin te zien was dat ze een vriend daar ophaalde na een knipbeurt. Anderhalve week geleden kwam Femke Louise al in het nieuws... toen er 66 coronaboetes werden uitgedeeld... bij de opnames van een videoclip van haar. In de eredivisie heeft Vitesse thuis met 1-0 gewonnen van Groningen. De Arnhemmers komen daarmee in punten weer gelijk met koploper Ajax... maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen hekkensluiter Emmen. In de zogenoemde kelderkraker werd niet gescoord. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een lokale winterse bui. Plaatselijk kan het glad zijn. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen is het grotendeels droog met wat zon. Het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een klein beetje vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam.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 Be it by the hands of man or a stroke of a pen, or by laws and legislation. They cut off our air, look us in the eye, and dare us to protect ourselves. Our right as men, but we will fight until the world stops spinning, and we'll fight until the end. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. breathe. Breathe. Breathe. I can't breathe. I can't breathe. when it's set up to oppress, stress, and keep us blind. This just didn't happen yesterday. It's been happening the whole damn time. Celebrating 10 years as your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the Night Walk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk.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 met de beste van de clubs Italië met DJ Skelly. Ja, tweede 2020 hebben we achter ons gelaten. En eh, ja, we zitten alweer bijna op eind januari. En nog steeds geen verbeteringen. Ja, vaccinaties zijn begonnen. We zitten nog verder in coronatijd. Avondklok, wat gezeur allemaal. Maar in ieder geval, wij zijn erbij om je zaterdagavond een beetje gezellig te maken. Als opening horen we Ronald Clark Can't Breathe. Kunnen we zeker niet als we alleen maar thuis zitten. Dan ken je gewoon op de duur niet ademhalen. Ja, dan zegt ze, doe het raam lekker open. Maar het is, het is net een gevangenis, hè. ze antwoord de Nightwalk. Onderweg zo zometeen. Dennis Cruz, Calvin Harris. Maar is die Din met For The Love. Je hoort het hier op CFM antwoord in The Nightwalk.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 Measurements from 36, 25, 34. Yeah, I like the way you brush your hair. I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare. I can see you from way over there. Come on. If you wanna go and take a ride with me, we three, willing in the four Eddie met Gold Digger. Een R&B plaatje in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we nog Calvin Harris. Samen met Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean met Feels. Armin van Buren, die had afgelopen donderdag de duizendste aflevering van zijn wekelijkse radioprogramma State of Trance. Had voor, het eerste, eh, had voor de eerste uitzending nooit gedacht dat radiomaker zo'n grote rol zou spelen in zijn leven. Fan van radioprogramma's was hij al van jongs af aan als kind had hij een vaccinatie, uh, fascinatie eh, <laughs> moet ik zeggen, voor radio. Ik was te jong om dance te beleven in de legendarische clubs zoals de Roxy en de It. Die beleven dus had ik, eh, had ik alleen nog via de radio. En op 1 juni 2001 begon hij met zijn eerste eigen show die toen nog Into Trance heette. Ik werd voor gek verklaard. Ik maakte een twee uur durend radioprogramma over één muziekstijl. En nu doet iedereen zoiets in hele de podcast, maar het is gewoon hetzelfde natuurlijk. Wat in die tijd ook een allemaal met de naam State of Trance uitbracht... vroeg van Buren of hij de naam van zijn radioprogramma mocht wijzigen. En jawel, dat mocht. En vervolgens ging het aantal jongens uit Groningen met show, eh, mijn show illegaal streamen. Streamen, dat zei me helemaal niks. Ik dacht dat de radio al maar in de ether of via de kabel gemaakt kon worden. En eh, ja, de rest is eh, history, hè. Hij doet het nog steeds. En ja, het is wat rustiger eh, qua optredentjes dit jaar. Maar hij eh, heeft genoeg tijd thuis om eh, plaatjes te maken. In zijn eigen studio en natuurlijk radio te maken. En ja, toch wel bijzonder hè. De duizendste aflevering van de radioshow A State of Trance. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar het klinkt altijd gewoon op en top. TVM Zandvoort. Ik weet niet hoeveel programma's wij al <laughs> hebben gedaan. Ik denk dat ik over de duizend heen kom. Maar ja, ik ben niet zo populair. Dus ja, alleen in Zandvoort dan. Nou ja, alhoewel, als ik door Zandvoort loop... Ik loop af en toe eens tot Zandvoort. En voor visite bij moeders. En eh, ja, niemand kent me eigenlijk. Dat is best wel, eh, best wel relaxed eigenlijk. Aan de andere kant denk je, joh, eh, Sommige mensen zeggen het is toch mooi om beroemd te zijn... dat iedereen je gedachten zegt. maar aan de andere kant, hè? Sommige mensen die plegen dan zelfmoord... omdat ze te veel aandacht krijgen. Dus ja, ik denk dat anoniem zijn toch wel een heel bijzonder punt is. Maar ja, Armin van Buren, die is zeker niet anoniem. Die is wereldwijd heel populair. Die kan eigenlijk niet echt normaal over straat lopen. Maar ja, daar hebben wij gelukkig geen last van luisteren. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Muziek op de radio. Daar luister je naar in coronatijd nog steeds. Ook 2021 mondkapjes op. Anderhalve meter afstand. S'avonds thuis blijven in de nacht. Er zijn natuurlijk een hondje Het is tijd voor muziek. KFM en Mark F. met de eh, Lonely. There's a life waiting for you in your hands. Scattered pictures of a thousand words. a thousand times. Right or wrong, there's no virtue to this madness. Gotta keep pushing on the front line. There's no paradise, yeah. Don't you care about me like I care about you? DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on CFS. feeling Blushing. al voor de Nightwalk, normaal gesproken de party-update. Nou, eh, geen parties, geen evenementjes. Alles is gesloten, coronatijd. En eh, we zouden afgelopen maand, eh, deze maand, zouden dan de, de, de, de, testevenementen plaatsvinden. Testjes van 250, 500 man die naar een evenementje zouden gaan. Ik had afgesproken met Guido Weiders Leuk showtje, twee keer 250 man. En eh, die zouden vooraf eh, aan moeten tonen dat ze getest waren en negatief waren getest. En aan het eind van de show moesten ze allemaal weer getest worden met zo'n sneltestje. Nou, het is allemaal uitgesteld tot, eh, ja, ergens in februari. Dus we zijn benieuwd of dat doorgaat. Want ja, hè, we zitten nog steeds met dat gezeur met corona en dat soort dingen. Maar ja, hè, zonder dat evenemententestje nou ja, testje hele belangrijke test. Want eh, ja, letterlijk alles gaat in eh, de wereld naar de kloten. Niet alleen in Nederland. Evenementenbranches, bedrijven gaan allemaal stuk. Horeca die, eh, die ja, hè, de hoofd niet meer boven water kan houden. Ik hoorde laatst ook iemand, een van de verhalen natuurlijk... Hè, van iemand die, hè, die had 20 jaar een restaurantje. En die ging failliet. En hij zegt, wat denk je dat ik als cadeautje kreeg? Nog eens drie ton schuld. Ja, het is toch te triest voor woorden. En dan hoor ik ook van de week nog dat de kermis langzaam ten einde is. Want ja, ook die gast die eh, hebben bakken met geld geïnvesteerd in al die attracties. En eh, ja, coronatijd. Vorig jaar geen, eh, geen kermisjes gehad. En dit jaar ja, is het maar de vraag. Dus ook die liggen op het randje van het faillissement. Dus ja, het wordt er allemaal niet beter op. Laten we duimen dat het allemaal heel snel voorbij is. En dat misschien het lichtje bij een demissionair kabinet het gaat branden. Dat we misschien de vaccinaties gewoon sneller moeten doen. 24 uur per dag. En dan misschien dat we in de zomer dan weer gewoon normaal kunnen gaan leven. Maar ik betwijfel het. CFM Zandvoort, genoeg gelul. Terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Tibor en Jessica Rudels. Rodus moet ik zeggen, niet Rudels. Rodus met Rescue Me. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Nou, ben ik het toch wel stiekem een beetje mee eens. Want ja, ik zou echt zonder muziek gewoon niet uh, mijn dagelijkse leven kunnen doorbrengen. Met alles wat ik doe, muziek, nou ja, eh, met, niet altijd met werkzaamheden. Maar bij de radio is het altijd erg makkelijk. En eh, natuurlijk in de auto kan je naar de radio luisteren. Soms op je werk is het lastig, maar hè, het lichtpuntje is dan als we toch in het verte muziek gespeeld wordt. CFM antwoord wordt de muziek van eh, Roger Sanchez met uh, Waiting for You. Daarvoor Jazz, Day, Jazz Bass. Ja, ik heb mijn bril vergeten. Dit is <laughs> Jazz Bass met eh, Every Little Thing. De Stancy Abram Extended Remix. En zo werd het even tijd door de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de stream, op het internet met de podcast... En op de radio natuurlijk, want in de clubs, ja, die, eh, dat weten we niet, want eh, die zijn gesloten. Nou ja, leuk is het niet, maar eh, je moet er toch wat van maken. Deze week op 10 Soleil met So Hooked on Your Loving, de Cubico remix. En op 9 Earth and Days met Just Be Good to Me. Op 8 Jan Smit en Gus uit eh, Nederland met Thin Line. Op 7 Wankel Mats en Lean met Free at Last, de Mouse The Extended. 6, Left Wing en Cody met If You Wanna. Op vijf Pax en Gorgon City met Alive. Op vier Ilias en Barrientos met, uh, samen met Laura Davy met de eh, Disco Hearts. Op drie Kurt Maverick met Dancing 2. En op 2, Louis Vega en de Martinez Bros met Let It Go. Deze week nog steeds op één. Vorig jaar op één en al dit jaar de hele maand. Uh, we hebben nog een week te gaan, maar tot nu toe bijna heel januari op nummer 1. Vintage Culture en Elise LeCroix met It Is What It Is. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Alle muziek nu, Kevin McKay. Move Your Body. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot aan middernacht. sound. Get it right. Get it right. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Over ook dit uur van de Nightwalk. CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij je. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global Housewives. En straks in het laatste uur Dus 11 en 12 vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor u nog even muziek. Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go, de nummer 2 en de Nightwalk 10.